Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Israëlische militairen hebben op de westelijke Jordaanoever een Palestijnse jongen van 15 doodgeschoten. Dat gebeurde nadat Palestijnen een aantal Israëlische auto's hadden bekogeld met een molotovcocktail en stenen. De doodgeschoten jongen bleek niets met het incident te maken te hebben. Het Israëlische leger zei eerst dat hij een van de belagers was... maar later gaf het leger toe dat dit niet zo was. De jongen zat samen met anderen in een auto... die door de militairen onder vuur werd genomen. De Pool die in april werd aangehouden op Schiphol omdat hij zei dat hij een terrorist was, moet 400 euro boete betalen. en was 100 uur taakstraf geëist. De man was bij zijn aanhouding dronken en had twee grote rugzakken bij zich. Een politiehond liet merken dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zaten. Het incident leidde tot groot alarm en een deel van de luchthaven ging uren dicht voor het publiek. In Limburg zijn 70 vaten met drugsafval gevonden. Een voorbijganger zag ze vanochtend bij de haven van Maasbracht. Omdat enkele vaten bleken te lekken, werd de brandweer erbij geroepen, meldt 1 Limburg. De gemeente ruimt het drugsafval op. De politie onderzoekt waar de vaten vandaan komen en wie ze gedumpt heeft. In Limburg en het zuidoosten van Brabant worden geregeld vaten met drugsafval gedumpt. Ze zijn dan gevuld met chemische middelen die overblijven na de productie van drugs zoals ecstasy en amfetamine. Willem Holleder heeft twee nieuwe advocaten, Sander Jansen en Robert Malevich. Ze vervangen Stijn Franke, die vorige maand stopte met de verdediging vanwege belangenverstrengeling. Jansen en Malevich verdedigen al hoofdverdachte Jesse R. in het liquidatieproces Passage. Toch zeggen ze nog veel tijd nodig te hebben voor hun voorbereiding in het liquidatiezaken. Het weer wisselen bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon.